4 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De brandweer van Nieuw-Zeeland is bezig met zijn grootste luchtoperatie ooit. Er zijn 22 helikopters en drie blusvliegtuigen ingezet... om bosbranden in een groot natuurgebied op het Zuidereiland te bestrijden. Het vuur brandt al bijna een week en is door de harde wind nauwelijks te blussen. De gevolgen van de Nieuw-Zeelandse bosbranden vallen tot nu toe mee. Er is nog niemand omgekomen en nog maar één huis afgebrand. Wel zijn voor de zekerheid duizenden mensen geëvacueerd. Veel van hen zijn boer en moesten hun vee achterlaten. De Syrische democratische strijdkrachten, waarin Koerden de overhand hebben... zeggen dat ze zijn begonnen met het beslissende offensief... om terreurgroep IS uit het oosten van Syrië te verdrijven. Zo'n 20.000 burgers zijn voorafgaand aan de slag geëvacueerd. President Trump zei eerder dat IS zo goed als verslagen was. Daarna heeft IS nog bijna 200 aanvallen geclaimd. In Rome hebben tienduizenden mensen geprotesteerd tegen de populistische Italiaanse regering. Vakbonden en andere linkse organisaties hadden de demonstratie georganiseerd. Ze eisen meer gelijkheid en het recht op werk en protesteren tegen racisme. Een van de vakbondsleiders beschuldigde de regering ervan het land te verdelen in plaats van te verenigen. Ook in Turijn was het onrustig. Daar botste de politie met demonstranten die zich verzetten tegen de ontruiming van een gekraakt pand. Er zijn twaalf mensen opgepakt. Ajax heeft gisteravond in Almelo met 1-0 verloren van Heracles... waardoor het kampioenschap verder uit het zicht komt. Als koploper PSV vandaag van FC Utrecht wint... is de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Feyenoord won gisteravond thuis met 4-0 van de Graafschap. VVV won in Venlo met 2-1 van Willem II. En Heerenveen Pek Zwolle eindigde in een 1-1 gelijkspel. Het weer vannacht is het bewolkt en regent het flink. Minima liggen rond de 5 graden. Overdag blijft het bewolkt en regenachtig bij 6 tot 9 graden.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 did it make sense not to leave? het ritme van de winter. for trying to reach the things that I can't see. But that's just how I feel. that's just how I feel. That's just how. across the sky and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did, we might not do it. Who knows where our limits lie? We won't discover till we push it. I should just walk away, walk away, but it grips me, it grips me. you just walk away. of time till we're feeling barely human. forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean.